Michel Koenen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn blijft aan, ook nu een deel van de Tweede Kamer het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Hij benadrukte dat de meerderheid van de Kamer hem in de gelegenheid stelt om de problemen rond de PGB's aan te pakken. De motie van wantrouwen werd niet gesteund door de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Griekenland wil de 300 miljoen die het morgen aan het IMF zou moeten betalen later storten. Dat kan volgens de regels, maar het is wel ongebruikelijk. Deskundigen wijzen erop dat het verzoek van Griekenland duidelijk maakt dat de nood in Athene erg hoog is. De FIFA heeft de Ierse voetbalbond 5 miljoen euro betaald om de Ieren te doen afzien van een rechtszaak. In de play-offs voor het WK in 2010 schakelde Frankrijk Ierland uit door een zeer omstreden doelpunt. Ierland wilde een rechtszaak beginnen, maar de FIFA betaalde de Ieren 5 miljoen om zich verder gedijst te houden, zo bekende de voorzitter van de Ierse voetbalbond. Nieuwe dieselauto's zijn de afgelopen tientallen jaren nauwelijks schoner geworden. TNO heeft uitgevonden dat bij zowel dieselpersonenauto's als bestelbusjes... de uitstoot van stikstofide vaak vijf tot zes keer hoger is dan wat fabrikanten zeggen. Volgens staatssecretaris Mansveld moeten de fabrikanten zich meer inspannen voor een beter milieu. In de Canadese provincie Alberta hebben onderzoekers van het Royal Tyrrell Museum een tot nu toe onbekende dinosaurussoort opgegraven. Volgens de onderzoekers gaat het om een unieke exemplaar omdat hij zowel op zijn kop als in zijn nek horens had. de rest van het lichaam is niet gevonden. Het dier was volgens de onderzoekers ongeveer 5 meter lang en anderhalve meter hoog. De tiende editie van de Alp du 6 heeft zeker 11,5 miljoen euro opgebracht voor het onderzoek naar kanker. Daarnaast is er 3,5 miljoen aan donaties toegezegd. Ruim 4300 mensen beklommen vandaag de Alp du in Frankrijk, fietsend of lopend. 380 deelnemers slaagden erin de berg zes keer te bedwingen. Het weer, het is een heldere nacht, morgen zeer warm, 27 tot lokaal 33 graden. In de avond trekken vanuit het zuidwesten zware buien met onweer, hagel en windstoten over het land.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 I softly said, Come take me. For I've been lonely in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere but I don't know where. I don't know where come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me she sang to me songs she bring to me words that rang in me rhyme that sprang from me warm the night and what was right became me you are the sun i am the moon are the words, I am the tune plainly. vroeg Neil Diamond. Nou, dat heb ik graag voor hem gedaan. Want de man blijft een fantastische stem hebben. ik heb begrepen dat Susie Davis eh, naar hem toe is geweest. Daar in het verre eh, Texas. En uh, ja, tweeënhalf uur heeft genoten aan één stuk van zijn optreden. En hij heeft nog steeds die mooie donkerbruine stem. En brengt nog steeds menige harte vrouw. Een vrouwenhart. <laughs> hart, vrouw, vrouwenhart op, op hol. Ja, zo is het maar net. Eh, een prachtig nummer van The Beatles is In My Life.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 There is no Shelby Lynn was dat, uh, met het nummer van de Beatles, In My Life. Ja, soms dan, eh, dan ga je in je oude kastjes snuffelen, in je oude lades van oude kastjes. En dan kom je dan een albumje tegen van vroeger. En dan kijk je in en dan zie je allemaal oude foto's van vroeger. En dan denk je van, ach ja, die goede oude tijd. Herinneringen aan vroeger. Foto van vroeger. Een mooi liedje van Rob de Nijs. Ga ik maar weer eens langs laten komen.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 die krijgen toch een beetje de brok in de keel. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar als je oud en wijs bent... When you're old and wise... Then you got respect for the Alan Parsons Project. Parsons Project, zo moet ik het zeggen. En this is Colin Blunstone. shadows surrounding Mansion met One Last Bell to Answer. I Will Always Love You, Leiby Siefke. walking in your fire. I'm diving in your sea. I'm burning with desire. You're the honey to the bee. Whenever you're in trouble, whenever you're in doubt, you don't have to worry full of strangers searching for a friend. The world is full of sadness, and we must learn to smile. Though sadness never ends, and I. will always love you. Darling, can't you tell? I will be your champion through heaven and through hell. Good fortune may desert you And be unkind. Labi was dat met eh, I Will Always Love You. We kennen natuurlijk van Fleetwood Mac, dat beroemde nummer I Need Your Love So Bad. Maar Gary Moore, of Gary Moore, die heeft hem nog veel mooier gezongen. Luister maar. En gespeeld ook trouwens, ja. never met. Cause I Moore met zijn eh, geweldige uitvoering van I Need Your Love So Bad... dat we allemaal kennen van Fleetwood Mac. De volgende is uh, van mijn eigen zoon Sven. Het heet Calling for Peace. En Sven eh, schreef dat nummer met Michael Garvin. Hij is de singer-songwriter van onder meer Jennifer Lopez en George Benson. En Sven schreef het voor Masterpiece...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 disagree without war. liedjes ooit geschreven. Dust in the Wind. Dan heb ik het natuurlijk over Kansas. Stofjes in de wind. We are dust in the wind. Sir Paul McCartney noemt het het eh, mooiste poplied ooit geschreven. En dan doelt hij op God Only Knows van de Beach Boys.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 Well, life would still go uitvoering, een live uitvoering opgenomen in Denemarken met een groot koor erachter. Dit is Gary Brooker, Procol met A Wider Shade of Pale. live concert opgenomen in Denemarken. Dat was eh, Gary Brooker, Local Herm en The Wide Shade of Pale. Ja, luisteraars, en eh, u blijft natuurlijk straks luisteren naar ZFM Zandvoort... want de hele nacht gaat dat hier live door. En eh, dat is allemaal dankzij mijn collega Willem Bruist. Willem! Hey, daar zijn we weer. Hey, goedenavond. Een hele goede avond, jou. Jij bent er helemaal fris voor, hè? Helemaal, helemaal klaar voor. Ja, ik, ik, ik bruis weer, ik bruis, ik bruis. Ik, ik moest een keer stoppen met die, met die tablet. want... <laughs> <laughs> hey, luister, wat ga je vanavond allemaal uh, presenteren voor de luisteraars? Nou, wat ik dus eh, geprobeerd heb, dat is om in ieder geval de lijst van muziek van de disco muziek uit, de, uit de jaren 70 zeg maar, samen te vatten in zeven uur. Ik kan je nu vast vertellen, dat is niet gelukt. Want er is gewoon te veel muziek. Ja. Ehm, ik maar je hebt de krenten uit de pap gelicht waarschijnlijk. ja, en brood wat er omheen zit ook. Oké. Ja, nee, nee, nee. nee. Er is zoveel mooie disco muziek. Ehm, waarvan ik zeg van daar moet gewoon gedraaid worden. Dan ga ik dus proberen in die zeven uur. Ja. Ehm, er zijn er weer geluiden dat eh, na die zeven uur komt er weer een compilatie van twee uur. Nou, dat wordt nog veel moeilijker, want dan moet je dus van al die nummers nog eens een keertje een eh, nummer selecteren die in die twee uur draait. En ja. het, eigenlijk, het is een opgave wat eigenlijk niet kan. Aan de ene kant is het zo dat het is natuurlijk moeilijk om je keuze te maken. Maar aan de andere kant is het ook weer makkelijk. Want omdat er zoveel goede muziek is, ja. Is, ja. Het, is, nou dan is het, ja, nou, je merkt gewoon dat, dat vraag naar is. En dat er mensen zijn die zeggen van... Nou, we horen eigenlijk weinig disco-muziek. Eh, je hoort wel wat, maar dan moet je naar Radio 10 toe. En dat is dan ook weer, dat is toch weer anders. En, eh, en om dan gelijk een hele nacht disco-muziek te gaan draaien... Dat, dat, eh, wordt gewoon feest. Dat is net als met de soul en met de blues nacht geweest. Mm nou ja... Ja, nou, eigenlijk breng jij wel een, een beetje een, een revolutie teweeg hier. Want ja, allemaal thema's. Je hebt, je hebt een reggae-nacht gehad, geloof ik, hè? Alleen maar reggae-muziek. Ja, of, of... Nee, nee, nee, nee. Oh, dat, dat waren, een paar, uur, dat waren een paar uur, hè? Ja, nee, dat klopt. Dat, was, dat, was, eh, eh, dat was mijn allereerste uitzending. Tropical ZFM heette dat toen. Ja. Maar er komt nog wel een nacht van, eh, van, van, van, de echte reggae. Ehm, die komt nog een keertje terug. Net als de nacht van de soul. Want je merkt gewoon, de mensen die zeggen gewoon van... ja, dat vinden we leuk om naar te luisteren. En mhm. het liefst ook eens een keer op andere dagen. Behalve de donderdag of vrijdag. Want er zijn een hoop mensen die moeten werken, zeg maar. Ja. Ehm, het zit er allemaal aan te komen gewoon. Nou, fantastisch man. Ja, ja, ja, ja. ja, En uh, we, hebben, we hebben dus wel leuk om te melden aan de luisteraars hier in Zandvoort. We hebben mensen over de grenzen. En dat is allemaal dankzij internet natuurlijk. Want dankzij de nieuwe techniek eh, kunnen we natuurlijk wereldwijd worden beluisterd. Ja, dat is inderdaad zo. Eh, nou, ik heb het je laten zien. Je merkt het zelf. Ehm, je krijgt respons uit, uit, uit, uit landen die aan de andere kant van de grote plas liggen. En dan heb ik het over Amerika, ik heb het over Canada. Leuk. Ja, dat, dat gaat vanzelf. En ik vind het heel leuk omdat daar toch een heleboel Nederlanders zitten... die toch een binding hebben met Zandvoort. Omdat ze hier vandaan komen of omdat ze gewoon Zandvoort... gewoon in het algemeen heel erg leuk vinden. Nou ja, of uit, eh, uit andere delen van Nederland. Misschien wel Haarlem en eh, Amsterdam. Haarlem luistert aankomende nacht weer mee. Hè? Althans de bedrijven weer. Die, okay. Eh, die, die toezegging heb ik allemaal weer. Ik heb het nu iets anders gedaan dan de vorige keer. Want toen heb ik gezegd van... als je een verzoeknummer hebt, kom maar op met dat verzoeknummer. En nu mhm. heb ik gezegd van... als je een verzoeknummer hebt mail hem dan voor donderdag. Ja, want anders dan ben je continu bezig met, eh, met eh, social media... terwijl ik hier eigenlijk ben voor het maken van een programma. Ja, precies. hey Willem, eh, ik ga jou even een beetje ondersteunen. Oh, daar komt ie. Want music makes your day, toch? Absoluut. Nou, en ook my day. <laughs> Marvin Wells en Farr. voor mij zit het er bijna op, Willem. Het, is, eh, het gaat hard. Twee uur lang tussen app en vloed. Nou, maar ik, maar ik, mag wel iets zeggen, denk ik. Als, ja, wel, eh, anders blijf je toch gezellig eventjes eh, een bakje koffie drinken. Dan doe je dat toch? Ja, nou, dan blijf ik even hangen. dan, niet letterlijk, want dan, dat hou ik niet vol. Nee, nee, nee, dat, de touw is nooit sterk <laughs> genoeg natuurlijk. Nee, maar dat is goed. Nou, hartstikke mooi. Uh, waar zullen we nou eens mee afsluiten? Dus even kijken. The Next Time van Cliff voor Sander. Dat, daar doe ik dat gewoon nog even extra. Ik, uh, ik, weet niet of ik hem helemaal uit kan draaien, Sander. Maar deze is nog voor jou. Ik neem vast de eh, afscheid. Niet helemaal, want ik ben daar zo nog even met Willem en Misschien dat we nog eventjes lullen zo tussen de nummers door. Hij gaat voor u een hele een volledige nacht disco verzorgen. Dus uh, trek je disco schoenen aan, zet de stoelen en de tafels aan de kant mensen. Want dat wordt feest hier bij ZFM Zandvoort. Eh, Willem heeft er zin in en uh, nou, heel veel plezier met Willem Bruis straks.